12 uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog maar de vraag of grote evenementen na de zomer wel kunnen doorgaan. Er zijn misschien niet genoeg politiemensen beschikbaar om de veiligheid te garanderen. Dat zeggen de politiebonden en minister Grapperhaus tegen BNR. Ik heb al gesignaleerd dat de druk op de handhaving nu al hoog is. En dat eh, we niet moeten denken dat we als straks de maatregelen grotendeels of helemaal weg zijn... dat er overal maar allemaal dingen kunnen worden georganiseerd er komt vast wel politie of er komen boa's. Want die hebben ook recht op hun vakantiedagen en bovendien hebben ze door corona veel overuren die nog gecompenseerd moeten worden. Een van de meest gezochte maffiabazen is opgepakt. Rocco Morabito. Hij was de chef, van, hij was de chef cocaïnehandel met Zuid-Amerika van de machtige Drangheta. De maffiabaas ontsnapte al eens eerder uit zijn cel en hij zit nu vast in Brazilië. Bij een steekpartij in een huis in Rotterdam is een man omgekomen. Hulpdiensten proberen hem nog te reanimeren, maar dat had geen zin meer. Een vrouw is gewond geraakt, zij ligt in het ziekenhuis. En er komen steeds meer personal trainers in ons land. Dat is geen beschermd beroep, dus iedereen mag zich personal trainer noemen. En dat is geen goede zaak, zegt NL Actief. Die club van erkende sportscholen en personal trainers legt uit wat er zo slecht aan is. Ja, de kans op de eerste plaats op blessures, maar ook eh, je wil natuurlijk je doelen realiseren. Eh, en een vakman eh, of vakvrouw heeft stand van zaken. Volgens die brandsvereniging zou iedereen van tevoren moeten checken of een personal trainer ook echt weet wat hij doet. Het weer. Er is soms zon, maar ook flinke buien met hagel en onweer.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 En ik begrijp wel hoe het werkt, want volgens ons beiden was het op. Terwijl we zeiden over anderen, kijk daar lijken we niet op. Moet je nu zien, een leven vol illusies. Alle leuke dagen werden afgedaan met ruzies. Nu zie ik dat dit beter is, maar je moet weten dat een leven zonder jou geen leven is. stappen die je neemt, ha? Ik denk dat het beter is. Waarom ga je niet meer met me mee, ha? Jij kan het wel alleen. En ben je zeker voor je keuze nu? Ik denk dat het beter is. Dit is je allerlaatste kans, schat I've never been closer. I've tried to understand that certain feeling carved by another's hand. Oh, but it's too late to hesitate.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. VVD-Kamerlid Jezilgus wordt de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken. Ze neemt samen met minister Blok het werk over van demissionair minister van het Woud... die zijn functie tijdelijk neerlegt vanwege een burn-out. In Mexico-stad hebben honderden docenten, leerlingen, studenten en ouders gedemonstreerd tegen het plan van de regering om fysieke lessen te hervatten op scholen en in het hoger onderwijs. De betogers vinden het risico te groot omdat de meeste Mexicanen nog niet zijn gevaccineerd. De eerste nachttrein in jaren vanuit Oostenrijk is kort voor 11 uur vanochtend aangekomen in Amsterdam. De internationale verbinding had eigenlijk in december van start moeten gaan, maar werd uitgesteld vanwege corona.